4 uur. Mark Hokke met het NOS-journaal. Minister Plasterk blijft erbij dat het niet gebruikelijk is voor leden van een sollicitatiecommissie om vertrouwelijke informatie te delen met sollicitanten voor burgemeestersfuncties. Plasterk was in de rechtszaal om uitleg te geven over een bericht dat hij twee weken geleden plaatste op Twitter. De minister reageerde toen op een opmerking van oud-wethouder Jos van Rij die terechtstaat staat vanwege het lekken van vertrouwelijke informatie uit de sollicitatieprocedure voor een nieuwe burgemeester. De advocaat van Van Rij beschuldigde de minister van inmenging in een lopende rechtszaak. Ze verzocht de rechtbank om Plasterk als getuige op te roepen. Injectienaalden van het merk Cherumo zijn ten onrechte onveilig genoemd in het tv-programma 1 Vandaag, heeft de rechtbank in Amsterdam bepaald omdat er geen grond is voor de beschuldiging... moet de omroep Avrotros opdraaien voor de schade die de fabrikant... door de negatieve berichten heeft geleden. Een Vandaag besteedde vorig jaar aandacht aan de naalden... die bij het injecteren losgelaten lijmdeeltjes in de bloedbaan zouden kunnen brengen. De uitzendingen veroorzaakten veel ophef. Avrotros gaat tegen de uitspraak in beroep. Journalist en PvdA-politicus Johan van Minne is overleden. Van Minne begon zijn journalistieke carrière bij de krant Het Vrije Volk. Voor NRC Handelsblad, VARA en NOS was hij correspondent in Duitsland. Eind jaren 70 stapte hij over naar de politiek. Een voormalige examinator van het CBR moet negen maanden de cel in. De man uit Purmerend liet zo'n 200 kandidaten tegen betaling slagen voor hun rijexamen. Die hebben van het CBR hun rijbewijs moeten inleveren. Drie voormalige rijschoolhouders die met de examinator in het complot zaten, krijgen taakstraffen. Het weer, stapelwolken en zon wisselen elkaar af. En vanuit het noorden neemt de bewolking vanavond langzaam verder toe. Het is tussen de 11 en 14 graden. Vanavond en vannacht wat regen. Morgenochtend klaart het vanuit het noorden op en breekt de zon vaker door. Dan wordt het een graad of 13. Dit was het NOS Journaal. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staat nog file op de A4 Rotterdam-Amsterdam... tussen het Prins Klausplein en Dorp. Langzaam rijden na een ongeluk, maar de rijbaan is wel vrij. Op de A10 Noord voor de Koentunnel 2 kilometer richting Den Haag. Op de A12 Den Haag-Utrecht is misschien nog wel een half uur vertraging voordat eh, de rijbaan weer open gaat bij Nieuwerbrug. Er staat nu 9 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht na een ongeluk. Daardoor ook flinke vertraging op de N11 Leiden naar Bodegraven. Elders op de A12 staat een kapotte auto bij Noodorp op de rijbaan van Utrecht naar Den Haag. Daar staat 4 kilometer.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 sometimes stroll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 so bad. I miss you so bad.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 Fight break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone.